Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hij dat hij in juni aan paus Franciscus heeft gevraagd of hij mag stoppen. De paus heeft daar nu mee ingestemd. De 71-jarige Hurkman schrijft dat hij graag tot zijn 75ste in functie was gebleven, maar dat hij zich te zwak voelt om zijn werk goed uit te voeren. De afgelopen jaren werd hij bijgestaan door een hulpbisschop. Hurkmans is sinds 1988 bisschop van Den Bosch. Dat blijft hij totdat de Rooms-Katholieke Kerk een opvolger heeft aangewezen. In Mekka in Saoedi-Arabië zijn zeker 107 mensen omgekomen toen een hijskraan omviel op de grote moskee. Ook zouden meer dan 230 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de Saoedische tv-zender Al Arabiya viel de kraan om door een zware storm. Het gebeurde vlak voor het vrijdagmiddaggebed, waardoor het erg druk was in de moskee. De republikeinse presidentskandidaat Rick Perry geeft het op. Bij een toespraak in de stad St. Louis zei hij dat hij niet genoeg geld heeft om campagne te blijven voeren. Van de 17 republikeinse kandidaten is Perry de eerste die uit de race stapt. Hij stond al langere tijd laag in de peilingen en had daardoor moeite met het vinden van grote geldschieters. In 2012 moest Perry zijn poging om president van Amerika te worden ook al opgeven. De 135e US Open krijgt een Italiaanse finale. Tennisters Roberta Vinci en Flavia Pennetta zorgden voor een enorme stunt... door de nummers 1 en 2 van de wereld, Serena Williams en Simone Halep... uit de finale te houden. De grootste verrassing was de overwinning van Vinci op Williams in drie sets. De damesfinale van de US Open wordt vandaag gespeeld. Het weer nog, vannacht vrijwel overal helder en droog bij zo'n 13 graden. Morgen overdag meer bewolking vanuit het zuiden. In de loop van de dag trekken er buien over het land, met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. En zondag is het wisselvallig. Dit was het en hoor.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 And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. it They paved paradise Fucking lot. And now they pay paradise to put up a fucking lie.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 I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this.